9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rondom het faillissement van de Nederlandse tak van modeketen Charles Veugelen... zijn verdachte transacties vastgesteld. Dat blijkt uit het meest recente faillissementverslag. De curatoren ontdekten dat kort voor het faillissement 900.000 euro is overgeboekt van het Nederlandse bedrijf naar het Zwitserse moederbedrijf. En er is 500.000 euro overgemaakt naar een onbekende rekening. De overboekingen kunnen wijzen op faillissementsfraude. Bijna alle basisscholen beginnen vandaag een uur later vanwege een staking van de leraren. Die voeren actie omdat ze ontevreden zijn over de hoge werkdruk en het salaris. Volgens de actiegroep PO-front is het aantal burn-outs nergens zo hoog als in het basisonderwijs. De politie heeft bij een moskee in Venray een vrouw opgepakt die eerder vastzat op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. De vrouw van 18 was vorig jaar onder voorwaarden vrijgelaten. Volgens het OM heeft ze zich niet gehouden aan die voorwaarden. Het is niet duidelijk waar ze precies van wordt verdacht. Omdat ze in der tijd minderjarig was is dat niet bekendgemaakt. Het CDA en verslavingsdeskundigen maken zich grote zorgen over zogeheten kindercasino's. Dat zijn speelhallen met flipperkasten en andere spelmachines waarmee je speelgoed of elektronica kan winnen. Kinderen vanaf 12 jaar mogen daar zonder begeleiding naar binnen. Volgens CDA-kamerlid van Torenburg is er geen toezicht. Ze zegt in het AD dat gokhallen en casino's aan allerlei regels moeten voldoen... terwijl bij de kindercasino's iedereen naar binnen kan en ze wil dat het stopt. Het weer, eerst af en toe zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Vanochtend in Limburg al wat lichte regen en vanuit het zuiden buien met kans op onweer.